De algemene toon van de miljoenennota is somber. De koopkracht daalt volgend jaar met gemiddeld 1 procent. Nadat de miljoenennota openbaar was geworden, publiceerde het kabinet ook de afzonderlijke begrotingsstukken. Het kabinet is onder meer van plan aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn in 2015 uit het basispakket te halen. Een paspoort is in de toekomst 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. En verder staat in de begroting dat defensie door de bezuinigingen volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. Denemarken krijgt waarschijnlijk voor het eerst een vrouw als premier. Een samenwerkingsverband van linkse partijen onder leiding van Helle Torning stevend af op een verkiezingszege. Denemarken heeft nu nog een centrumrechts minderheidskabinet met gedoogsteun van de populistische Deense Volkspartij. Het lijkt erop dat de troepen van de nieuwe Libische machthebbers de slag om Sirte zijn begonnen. Een van de laatste bolwerken van de verdreven leider Gaddafi. De strijders zouden al in de buitenwijken staan. Eerder deze week lukte het niet om Sirte te naderen. Dat de troepen daar nu wel in zijn geslaagd wordt een doorbraak genoemd. Marco Borsato krijgt een Edison voor zijn hele oeuvre. Hij verdient de Edison Pop prijs voor zijn muzikale prestatie sinds 1990. De jury prijst de zanger onder meer voor zijn passie om het publiek te entertainen. Marco Borsato krijgt de Pop Edison op 2 oktober. Het weer, het is vrij helder en het koelt snel af. Vannacht tegen de minima rond 7 graden in het binnenland en er kan nevel of mist ontstaan. Morgen eerst zonnig, vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in Zeeland kan een beetje regen vallen.